van de Marconi Award voor beste zender is... AFM! Welkom. Je luistert naar de beste zender van Nederland. Hilke Boersma. Met zometeen Sanveld in de Slammix Marathon. En we zijn toch weer wat vergeten, Thomas. Hey, het zou de laatste keer zijn, het is niet gelukt. Eh, ik moet de Mix Marathon Track of de Week nog bekend maken. Sorry! Dit is Oké, één voordeel. Ja. Hij is twee minuten. Zitten we zo in de mix. We zitten zo weer in de Sam Veld mix, gelukkig. Eh, maar eerst even bekendmaken wat de nieuwe Mix Marathon Track of the Week is. Het is een track dat vorig weekend in de stembus kwam er goed uit... en daarom nu op je radio. Timmy Trumpet, de nieuwe Mix Marathon Track of the Week. Dit is Best Thing bij Slam. You if you let me Wow, wow, de Slam X Marathon Track of the Week. Hij is deze week voor eh, Timmy Trumpet. Afgelopen weekend nog in eh, de stembus. Goed doorheen gekomen en daarom deze week verkozen als de nieuwe Slam X Marathon Track of the Week. Je gaat hem deze week extra vaak horen. De nieuwe Timmy Trumpet, misschien wel zijn beste track ooit gemaakt, Jorda. Best Thing. En nu snel verder met de pre-party van je weekend. Dit is die gigantische Slam Mix Marathon met resident DJ Sam Veld. Tot drie uur bij ons in de mix. I wake up, I stay in my bed. Keep my eyes on the ceiling and hope you're not leaving. Wanna take back the things that I said. And I wish I was dreaming, cause I didn't mean it. Guess I got too close, couldn't let you know I was falling harder than you were. And I guess I had high hopes, now I hope you don't walk away from it and leave me here longing. Cause with your time. met erbij op eh, de beste zender van Nederland. Ja, we gaan het nog vaker herhalen. Gisteren verkozen tot de beste zender van Nederland. En daar zijn we heel trots op. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Slam Mix Marathon. Elke vrijdag 24 uur lang op je radio. Met eh, af en toe eh, nieuwe, nieuwe gezichten, af en toe grote, grote namen en ook resident DJ's. Deze man is er elke week weer bij met Good Vibes Only. Sam Veld tot 3 uur. gebruikte al nooit drugs, maar tegenwoordig is hij ook van de drank af. En dat heeft hem nog productiever gemaakt. Ja, hij was al heel productief, maar eh, ja, nu doet hij eigenlijk twee dingen. Mediteren en muziek maken. En af en toe ook nog een beetje optreden. Army van Buren, dus we kunnen een hoop nieuwe muziek van Army van Buren verwachten. Dit was eh, een van zijn nieuwe tracks. Grand Slam van eh, twee weken geleden. Army van Buren en Good Boys en Forever Stay Like This. En dan was nog wel bij ons twee weken geleden. De set van Army van Buren in de Slam Marathon vind je op YouTube. Slam Music op YouTube. Dit is eh, de Slam Marathon. Mijn naam is Hielke. Met eh, zoals elke week bij ons tussen 2 en 3 Samveld met Good Vibes Only. Met zometeen Don Diablo en dit is nieuwe muziek van Olof Heldens. Masquinada bij Slam. natuurlijk in eh, de Future House Sounds. Allebei eh, Future House producers. Sanveld en eh, Don Diablo. Dit was de nieuwe muziek van Don Diablo in de set van Sanveld. Je the Only God Knows. Van Leens tot Leiden. Van Delft tot Delftcel. Dit is de Vrijdag van Nederland. De pre-party van je weekend. De Slam Mix Marathon. Met zometeen hier Another. Relax My Eyes komt eraan ook. Stef de Campo en alle farben. En hier is Ice Cube. thought you knew it. You gets no love, and I thought you knew it. You gets no love, and I thought you knew it. You gets no love, and I thought you knew it. Fool, you know how we do it. You gets no love, and I thought you knew it. You gets no love, and I thought you knew it. You gets no love, and I thought you knew it that gets no love, and I thought you knew it. Fool, you know how we do it. my eyes are some flashing lights. Are you alright on the other side? Turn vakjury. Weet je wel, kenners van het radiovak. Van die mensen die eh, eerst even een eh, bril opzetten voordat ze naar de radio gaan luisteren. Verkozen tot beste zender van Nederland. Dit is eh, Slam. Met ook de lekkerste line-up van Nederland. Vandaag de Slam X Marathon met de grootste DJ's allemaal achter elkaar te horen. Straks onder andere nog eh, James Hype. We hebben Joe Corey zometeen om 3 uur. En live in de DJ booth om 4 uur. The Boy Next Door. En dit is Sanveld in de Slam X Marathon. Je hoorde Feel My Needs en Another met Relax My Eyes. En dit is nieuwe muziek van Stef da Campo. Baby, you're the ones in on my mind. I just wanna dance, dance. I won't give up until I'm satisfied. I need you, I want you. Got have it for those. bij ons in de Slam Mix Marathon. Hey, als je een beetje een kijkje wil hebben in het eh, leven van een bekende DJ... Ja, dan kun je ze natuurlijk volgen op Instagram. Maar ja, dan heb je een beetje het, gepolijste plaatje heb je dan. Bij Sam Veld moet je eigenlijk gewoon de vriendin van Sam Veld volgen op TikTok, Michelle. Die eh, filmt namelijk alles. Zo eh, kun je er via TikToks achter eh, achterkomen dat Sanveld een groot fan is van gadgets. Twee keer per week staat er een PostNL <laughs> bezorgen met de meest onnodige gadgets voor de deur voor, uh, voor Sanveld. Hij kan het goed betalen natuurlijk, hè, die, die gadgets met de gigs die hij doet. En elke vrijdag tussen 2 en 3 bij ons in de Slam Marathon. Een van onze resident DJ's. Samveld in de mix met Sander van Doorn, Chesto en ook Stef Da Campo in de mix. Love Hurt Repeat. Samen met May Muller hoor je nu. Dit zijn Alle Farben en Lewis Thompson bij Slam. Baby, I'm weak, baby, it's time. Tell me where we go. Whenever you're free, whenever you are, let me hear you go. Baby, I'm weak, baby, it's hard. Let me hear you go. Tell me where we go. Let me hear you go. Baby, it's sweet, we can go far, tell me where we go. Whatever you need, we can be stars, let me hear you go. Baby, it's sweet, we can go far, let me hear you go. in de Slam heb Yo Joke, wat een eh, heerlijke set dit. Ik eh, kakte een beetje in op eh, kantoor, maar nu kan ik er weer moedig tegenaan voor de laatste paar uren. Hij werkt ze daar en hier nog een bericht van Remco. Net vrij en nu onderweg naar huis. Extra hard met de slammix Marathon. Heel lekker. Zometeen een uur lang in de mix. Ja, je hoort hem al wel vaak voorbij komen met zijn hits. Maar dit is de festivalversie van hem. Joe Corey zometeen een uur lang in de Slam Marathon. Sam doet nog eh, twee nummers. En dan is hij eh, volgende week gewoon weer bij ons natuurlijk. Tussen 2 en 3. Zometeen nieuwe muziek van eh, Chesto. All My Life komt eraan. En dit is ook nieuw. Sander van Doorn samen met Jantine. No Limit to alone. Love.